De afgelopen weken zijn veel noodlocaties geopend die bedoeld zijn voor de eerste 72 uur. Volgens Wieden verhuizen vluchtelingen nu vaak van noodopvang naar noodopvang, omdat gemeenten geen grote permanente centra willen. Als het COA hen de kans geeft kleinere centra te openen, willen meer gemeenten vluchtelingen opvangen, denkt Wienen. Niet alleen bij Helm in Groningen was gisteravond een aardbeving, ook in Emmen in Drenthe. Aan het eind van de avond registreerde het KNMI een schok van 2,3 op de schaal van Richter. Mensen in Emmen hebben het op Twitter over een harde knal. De aardbeving bij Helm eerder op de avond had een kracht van 3,1. Het is hoogst onzeker of de nieuwe Noord-Zuid-metrolijn in Amsterdam kan rijden vanaf oktober 2017. De verantwoordelijk wethouder noemt het een olympische opgave om de geplande startdatum te halen vanwege het faillissement van twee onderaannemers. Uit de recente analyse door de projectleiding zou blijken dat veel geplande werkzaamheden niet op tijd klaar zijn. Medio volgend jaar bepaalt de gemeente Amsterdam wat de definitieve startdatum wordt van de Noord-Zuidlijn. De cao-onderhandelingen tussen Air France en de Franse pilotenvakbonden zijn stuk gelopen. De luchtvaartmaatschappij wilde dat de piloten meer vlieguren zouden maken tegen hetzelfde salaris. De komende twee jaar wil de luchtvaartmaatschappij ruim een miljard euro besparen, onder meer door het personeel te vragen meer te werken. Het weer, vannacht helder en fris, minimumtemperatuur 3 graden en mogelijk vorst aan de grond.